12 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Raad die een nieuwe grondwet moet opstellen. De oppositie heeft daartegen geprotesteerd. Zij zeggen dat president Maduro die grondwet zal gebruiken om een dictatuur te vestigen. Vandaag en gisteren werd in Venezuela een 24-uur staking gehouden. Bij botsingen tussen demonstranten en de politie vielen zeker drie doden. Bij de grote stalbrand in het Gelderse Erichem is asbest vrijgekomen. Omwonenden moeten uit de zware rookwolken blijven en neergekomen deeltjes niet aanraken. In het vuur zijn 20.000 varkens om het leven gekomen. Het is daarmee een van de grootste stalbranden ooit in Nederland. Over de oorzaak is niets bekend. Vermoedelijk zijn geen mensen gewond geraakt rond de wedstrijd van FC Utrecht in de voorronde van de Europa League zijn zes mensen opgepakt voor belediging en mishandeling. Bij stadion De Galgenwaard werd een cameraploeg van RTV Utrecht aangevallen. Er was veel politie op de been nadat het gisteravond ook al onrustig was in de Utrechtse binnenstad. De wedstrijd tegen Leg Poznan eindigde uiteindelijk in 0-0. PSV, dat ook een voorronde speelde, verloor verrassend van NK Osijek met 0-1. Beide ploegen spelen nog een return. De Porsche Cayenne met een 3 liter dieselmotor mag in Duitsland tijdelijk niet verkocht worden. De auto is voorzien van illegale schummelsoftware. Met die programmatuur lijkt het alsof de auto minder schadelijke stoffen uitstoot dan in werkelijkheid het geval is. In heel Europa moeten 22.000 auto's terug naar de garage voor een software-update. Die moet eerst nog goedgekeurd worden door de autoriteiten. Het weer. Vanavond en vannacht valt vooral aan het westen een bui met kans op onweer. Morgen iets meer zon, maar ook kans op een bui.